Marion Koekoek met het NOS Journaal. Google zegt dat Chinese hackers hebben geprobeerd om honderden gebruikers van Gmail te bespioneren. Onder de gedupeerden zijn hoge Amerikaanse regeringsmedewerkers, tegenstanders van het Chinese communistische regime, militairen en journalisten. Alle getroffenen zijn geïnformeerd en hun e-mailaccount heeft extra beveiliging gekregen. Volgens beveiligers van Google ziet het ernaar uit dat de hackers afkomstig zijn uit de Chinese stad Jinan. Ze hadden wachtwoorden van de e-mailgebruikers gekraakt. Het Witte Huis laat weten dat het de melding van Google onderzoekt. Een woordvoerder gaat er voorlopig vanuit dat er geen regeringsaccounts zijn gehackt. Het is niet voor het eerst dat Chinese hackers Google belagen. In 2009 was er een veel grotere aanval. In de VS wordt vermoed dat het regime in Peking daarachter zit. Peking ziet vrij internetverkeer als een grote bedreiging. De Amerikaanse beurzen sloten gisteravond met groot verlies. De Dow Jones-index verloor ruim 2%, de grootste daling op één dag sinds augustus vorig jaar. Vooral slecht nieuws over de werkgelegenheid zorgde voor een negatief sentiment. De grootste Amerikaanse loonstrookverwerker maakte bekend dat de werkgelegenheid afgelopen maand met veel minder banen toenam dan was verwacht. Het ging ook niet goed met de autoverkopen. Er werd ruim een procent minder auto's verkocht dan dezelfde periode vorig jaar. De Amerikaanse basketballer Shaquille O'Neal zit een punt achter zijn loopbaan. Dat liet hij via Twitter en een korte videoboodschap weten. O'Neal speelde bijna 20 jaar in de belangrijkste basketbalcompetitie NBA. De bijna 150 kilo zware basketballer van 2,16 meter werd begin jaren 90 onder meer bekend toen door twee van zijn dunks de basket afbrak. O'Neal werd vier keer landskampioen, drie keer met Los Angeles Lakers en één keer met Miami Heat.